Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk stuurt honderden reddingswerkers en brandweerlieden naar het eiland Mayotte. Orkaan Chido heeft daar een grote ravage aangericht. Vanaf een ander Frans eiland wordt een luchtbrug gemaakt om hulpgoederen aan te leveren. Het dodental op Mayotte is nog moeilijk vast te stellen... maar de autoriteiten vrezen dat er honderden zijn. Vooral de sloppenwijken zijn hard getroffen. Inmiddels trekt Chido verder over het Afrikaanse continent. Ook daar vrezen landen voor veel slachtoffers. De Australische overheid waarschuwt reizigers voor mogelijk vergiftigde drankjes en methanolvergiftiging. Op Fiji zijn zeven toeristen in het ziekenhuis beland na het drinken van pina coladas in een vijfsterrenresort. Twee van hen waren er ernstig aan toe. Een monster van de drankjes is naar Australië gestuurd voor onderzoek. Vorige maand kwamen twee Australische backpackers om het leven... na het drinken van alcohol die vergiftigd was met methanol. Qatar gaat dinsdag na meer dan 13 jaar de ambassade in Syrië weer openen. Het land doet dat als blijk van steun aan het Syrische volk. Vanwege de burgeroorlog werden veel ambassades jaren geleden gesloten. EU-landen vinden het nog te vroeg om die weer te openen... Het is nog onduidelijk hoe de samenwerking met HTS gaat verlopen. De rebellengroep die de regering van Assad heeft verdreven. De Nederlandse ijshockeysters zijn nog één toernooi verwijderd... van een ticket voor de Olympische Spelen van 2026. De vrouwen wonnen vandaag in Sheffield van Groot-Brittannië... en werden daarmee eerste in de groep. De beslissende 1-0 viel pas in de verlenging. In februari is het laatste Olympische kwalificatietoernooi. Als de ijshockeyvrouwen zich weten te plaatsen voor de Spelen... dan gebeurt dat voor de eerste keer in de geschiedenis. Het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt met hier en daar wat motregen. In het westen kans op een beetje zon. En het is zacht met maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Frankrijk stuurt honderden hulpverleners naar het eiland Mayotte. Orkaan Chido heeft daar een grote ravage aangericht. Het dodental op het eiland is nog moeilijk vast te stellen... maar de autoriteiten vrezen dat het er honderden zijn. Qatar gaat na ruim 13 jaar de ambassade in Syrië weer openen. Het land doet dat als blijk van steun aan het Syrische volk. Veel ambassades werden vanwege de burgeroorlog gesloten. EU-landen vinden het nog te vroeg om die weer te openen. De waarde van bitcoin is boven de 105.000 dollar uitgekomen, een nieuw record. Sinds Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen won... is bitcoin ruim 50% in waarde gestegen. Het weer, veel bewolking en soms motregen. In het westen ook wat zon en het wordt een graad of 11.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 the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose the world is spinning too fast I'm fine that Nike shoes To keep myself tethered To the days I tried to lose My mama said to slow down You must make your own shoes Stop dancing to the music I've got riddles in a happy mood Keep my groove on Everybody, you go. monkey in the jungle Watching a fake betrayal Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination Then we got nothing to lose Please repeat the message It's the music that we choose Keep on our groove on the music that we choose the music that we choose the music that we choose Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. It's the music that we choose. It's the music that we the pictures they give you game or is the band getting bigger? Okay, big, okay, big, okay, big, okay. On trumpet, the more trumpet, the more trumpet, Peter O'Toole. Just having a sit, having a rest, having a rest between bars. On drums, Martin, drums, Martin, drums, mums, the Pope. Mums, the Pope.